Dit is Maud met het nws Journaal. Democratisch zijn Republiek slachtoffer geworden van een afrekening in het criminele circuit. Lokale media melden dat een van hen vermoedelijk een crimineel was. De andere drie zouden toevallige voorbijgangers zijn geweest. De schietpartij was voor een winkel vlakbij het toeristische centrum van Willemstad. Een van de vier mannen was op slag dood, de rest overleed in het ziekenhuis. Een dakloze man heeft in de National Gallery in Londen een schilderij uit de 18e eeuw beschadigd. De man haalde in het museum een schroevendraaier tevoorschijn en maakte twee krassen op het schilderij The Morning Walk van Gainsborough, een toonaangevende Engelse schilder. De man van 63 is aangehouden. Het museum is gratis toegankelijk. Wel worden bezoekers bij de ingang gecontroleerd. Er hangen ruim 2300 werken van bekende meesters als Rembrandt, Van Gogh en Monet. En Rijkswaterstaat stuurt een dassen-expert naar het Utrechtse bos Amelisweert naast de A27. Daar is een dassenburcht ontdekt. Volgens RTV Utrecht kan dat gevolgen hebben voor de verbreding van de snelweg. In de buurt van de burcht beginnen ze na de zomer de voorbereidingen. Zo moet een stuk bos worden gekapt. Als daar dassen zitten, mag dat mogelijk niet. Het weer vannacht vooral, eh, valt vooral in het noorden regen. Het wordt niet kouder dan zo'n 9 graden. Morgen is het regenachtig, er staat een stevige wind... en het wordt hooguit 11 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1220 uur 2 hier op CFM Zandvoort. We gaan weer beginnen met eh, twee nieuwe werkjes. Het gaat weer lekker. De artiesten zijn uit hun winterslaap ontwaakt. En de eerste is van Elisabeth Nakarato. En de, eh, het album heet Souvenir de Italia. De andere is ook van een dame. Maria, eh, Maria Parker. En haar cd heet Indo Latin Jazz Live in Concert. Nou, dat eh, belooft allemaal wat. Ehm, ja, wil je meer weten? Dan kan dat natuurlijk eh, op de website peacefulradio.info. En daar vind je de playlist. Dan kan je meegenieten eh, van de achtergrondinformatie. Wat de artiesten allemaal met zich meebrengen. En dat is heel veel. Verhalen, filmpjes, reviews. Wat je allemaal wil. Het staat er. Veel luisterplezier.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 Minućka se vraća Isto plaha mama Prođu kraj bašće Staroga imama Kada tamo u bašći U hladu jasmina rikom u ruci 发生。 Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website, starparodi.com. Hi, this is Karani, and you're listening to Peaceful Radio.

Hi, this is Karen Olson. And this is Crispin Barrymore. We're artists on Radio Peaceful. Please visit my website, www.karenolson.com. Ben Carroll.